uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle FPE-ministers in Oostenrijk stappen op. Dat doen ze na het vertrek van hun partijgenoot en minister van Buitenlandse Zaken Kiekel. Die moest vertrekken van bondskanselier Koerts... omdat hij zich volgens hem te weinig bewust was van zijn verantwoordelijkheid... in het schandaal rond vice-kanselier Strache. In een video was te zien dat Strache een Russin staatsopdrachten aanbiedt... in ruil voor geld. Kikol was voorzitter van de FPE toen de opnames werden gemaakt. Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 240 uur... en een maand voorwaardelijk zelfstraf tegen oud-politiecommissaris Peter van E. uit Eindhoven. Volgens het OM heeft de man van 58 zich schuldig gemaakt aan corruptie... valsheid in geschriften en witwassen. Zakenman Otto V., die de commissaris zou hebben omgekocht... hoorde dezelfde straf eisen. De politiechef was betrokken bij de aanschaf van cameratoezichtsystemen door de politie... en zou deeltjes hebben gesloten met het beveiligingsbedrijf van Otto V. Beide verdachten spreken de beschuldigingen tegen. De Britse pro-Brexit-politicus Nigel Farage is in Newcastle bekogeld met een milkshake. Dat gebeurde toen hij campagne aan het voeren was voor de Europese verkiezingen. De politie heeft de man van 32 aangehouden voor het gooien van de milkshake. Naar eigen zeggen deed hij dat als protest tegen Farage's zwartgalligheid en racisme. De Nederlandse chipfabrikant NXP stopt deels met het leveren aan het Chinese technologiebedrijf Huawei. Het gaat om producten die onder de Amerikaanse sancties vallen. Die sancties werden ingesteld omdat Amerika het Chinese bedrijf beschuldigt van spionage. NXP zegt niks anders te kunnen doen dan zich aan internationale wet en regelgeving te houden. Het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien, maar het blijft wel bewolkt. Ook morgen overdag is het bewolkt. Vooral in de oostelijke helft valt soms wat regen. Het wordt 13 tot 18 graden. Woensdag meer zon en droog, maar pas donderdag wordt het weer wat warmer.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 muy bailable, muy funky. Joder, qué bien que tocan estos cabrones. Señoras y señores, aquí tienen a The Cosmic Carnival. twist around. draai ik deze van de Cosmic Carnival Funny Man. Eh, dat eh, had ooit eh, te maken, en ik Schuit had mij dat verteld. Ze hadden een, iemand in de gelederen, die vonden ze nogal grappig. En ja, daar op een gegeven moment ja, konden ze er op een gegeven moment met het bandlid niks meer. En eh, eh, uiteindelijk is hij de band er ook uitgegaan. Helemaal aan het begin hoor, van de Cosmic Carnival. Want anders heb ik straks eh, mensen van de Cosmic Carnival hier <laughs> op Facebook of weet ik van wat. Maar toen de band echt net begonnen was, toen hadden ze daar, daarover. En daar is dit liedje op gebaseerd. Funny Man, en het slaat eigenlijk een beetje op alles. dromers en noem maar op. nou, dromen die zijn inmiddels werkelijkheid geworden. Want wij mogen straks de plaats zijn van een hele grote wedstrijd eh, in eh, de autosport. Formule 1 eh, komt naar dit dorp toe. Dus ik denk dat dat wel de meesten wel hebben meegekregen. Ik ook, want ik was er zelf bij. Dus ik heb dat allemaal gezien. Maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. Hoewel, daar zitten een, klaar, een paar van die, van, die, van die aanwijzingen in over die Formule 1. Helemaal aan het eind van het programma zit ook nog een nummer daarin verstopt. Dat heeft daar ook iets mee te maken. Niet in in het geheel, maar wel beeldend, eh, mag ik je erbij eh, vertellen. Dus dat eh, gaan we straks allemaal beleven. Vanavond zijn Joshua en Arjen te gast. En dan denk je, wie zijn dat? Dat zijn de mannen van Canvas Blanco. Want die, eh, die hadden we hier al, eh, hadden we al gevraagd of ze wilden komen. Uiteindelijk eh, komen ze met z'n tweeën. Dus het wordt een heel intiem uh, gelegenheidje straks voor de mannen. Nou, ze komen al deze kant een beetje op. Dus nou, misschien kunnen jullie al even wat met de microfoons stoeien. Microfoon 4 en microfoon 3. En op microfoon 3 zit Arjen en op microfoon 4 zit uh, Joshua. Hoi. Hoi. Ehm, ja, want eh, het eh, album Exilio heeft het levenslicht eh, inmiddels gezien. Klopt. Ja, jullie zijn daar eigenlijk heel een beetje obscuur mee bezig geweest. Hè? ja, het komt eraan, het komt eraan. Het was eigenlijk een beetje plagen eigenlijk, als het ware... voor, voor de achterban in, die jullie hebben. Sorry, Jaap. Ja. <laughs> Dat was niet de bedoeling. <laughs> ja. En toen kreeg ik het hele album. En toen op een gegeven moment, dat was mijlenver voordat hij echt uh, gereleased werd, kreeg ik hem al. Maar ik kreeg toch ook nog het eh, verzoek van eh, eh, niet alles draaien, toch? En eigenlijk maar een paar nummers. Zo was dat een beetje, toch? Ja, nog niet alles staat op Spotify bijvoorbeeld. Ja. Dus we hebben bewust de fysieke release en de digitale even uit elkaar getrokken. Ja. Dus we vinden het fysieke toch wel een speciaal ding. En we mhm. hebben er ook ja, geprobeerd iets heel moois van te maken. Ja. En ja, daar nemen we graag even de tijd voor. Ja, dat, dat is er ook wel eh, duidelijk aan af eh, te horen uit het album eh, natuurlijk. Want jullie hebben er heel, heel, lang over gedaan in ieder geval. Maar er staan ook behoorlijk wat nummers op. Ik weet even niet hoeveel. Ik geloof een stuk of 15 zelfs. Hè? Ja, 18, 18 stuks. 18 stuks, ja. ja. Dus is dat niet erg lang voor een album? Dat is onwijs lang. <laughs> Ja, eigenlijk wel. Ja, is het, eh, vonden jullie dat ook leuk? Gewoon om eens een keer 18 uh, eh, nummers uh, dat, dat te doen. Ja, nou, ik krijg wel steeds vaker terug van mensen die zeggen van... ja, het is gewoon ouderwets lang of zo. Ja. Ik misschien dat we wat dat betreft een beetje oude zielen zijn of zo. We houden misschien gewoon van mooie verhalen en de tijd voor dingen nemen. Zo ook gunnen we dat de mensen die, die hem gaan luisteren, zeg maar. Weet je, dat je de tijd ervoor neemt, even voor gaat zitten. Dus ja, het is een heel verhaal, uh, maar het had het gewoon nodig om in 18 nummers eh, tot uiting te komen. Ja, want ik eh, ben al eigenlijk uh, getriggerd door jullie eerste, door, door jullie vorige album al. Want mhm. mede naar aanleiding van dat album zijn jullie ook hier geweest. Ik geloof, mhm. wanneer is dat album uitgekomen? ergens 2015 eh, geweest. Ja, zie je, dan is het toch wel vier. Dus, dan is het inderdaad, denk ik, vier jaar terug eh, dat jullie eh, hier geweest zijn. Dus dat, en toen waren jullie iets wat meer in de bezetting. Toen was Robert er volgens mij ook bij. Ja, klopt. Die, die is er nu niet. Maar goed. Eh, ja, doen jullie dit ook vaker zo? In, in een wat, nou, niet eh, zo vaak, maar niet. vorige keer op de radio ook. Hè. Dat was eh, bij 3FM een keer midden in de nacht. Dus, oh, daar zijn <laughs> jullie toch ook nog even geweest. Ja, hè? ja. ja dat vraagt toch al om iets meer intieme benadering. dat past dat past. Ook wel goed op de radio. Goed. straks gaan jullie, neem ik aan, ook wat nummers van Exilio laten horen. Maar dan in een iets wat andere versie. Hij Made It Up zag ik al staan. Dus eh, dat is een van de nummers die we hier ook eh, vaak gedraaid hebben. Dus ja, ik eh, zou zeggen, we gaan zo direct eventjes... een setje van twee en dan nog een setje van twee. En in het volgende uur nog een setje van twee. Dus we, we doen er ongeveer zes. Ja. Dat, dat, kan, hè? Nou, dan gaan we er... Eh, spelen als je dat <laughs> dat gaan we zeker doen. Goed, dat was even de introductie van, eh, van de beide heren... Eh, die vanavond namens Canvas Blanco hier zijn. want de oorspronkelijke bezetting, Arjan, die bestaat uit... we zijn met z'n vijf. Met z'n vijf, ja. dus, dus jullie zijn de voor uitgeschoven posten voor vandaag, wat dat er gaat. Goed, straks gaan we ze nog terug horen in de uitzending. Nu gaan we weer even naar het lijstje van de muziek. En dat doen we met twee nummers. Ook een setje dat zei ze wel. Eh, maar goed, eh, de nummers zijn eh, los. Natalia Magdalena en TB Florissen hoor je achter elkaar. can't argue with a heavy heart, so I anticipate until I'm prone to play my part. I never know what's right. to be told. Keep coming back for more. I love those secrets night can hold. I get up and lock the door. Cause you can't argue with a heavy heart. Get down to the core. Until I'm right back at the start. know perfectly in that blue November sky. You turn my darkness into light. Omoge. Oh, Your love is a blessing, so I am blessed, my baby. I want make we day forever. If you fall, we go rise up together you be my melanated king, and I appreciate you. No one feed me like my boo, no one, nobody find past you, no like my boo, no one, nobody find past you. zo waar hier in eh, de, uitzending. Want dit is de nieuwe single van Jaskelers, Forever. Wat was nou eh, heel erg eh, leuk? de aanleiding was dat Jaskelers afgelopen weekend bij Funks op de radio was. Deed ze mee in een, ja, geloof in een, in een wedstrijd. En die heeft ze ook nog met goed gevolg af afgewerkt. Want ze komt, als het goed is, ook eh, voor die wedstrijd die Funks heeft uitgeschreven in de finale. Dus dat, eh, dat is al heel wat. We kennen het natuurlijk eh, van dat andere nummer, Activate. Daar hebben we, die hebben we heel veel gedraaid. Maar morgen komt dit nummer dus, Forever, komt dan echt op de gebruikelijke kanalen uit. En wij mochten hem al van Jaskelers al draaien... omdat we al veelvuldig Activate hebben gedraaid. Dus de dank aan Jan Kelers is natuurlijk heel erg groot. Dan ga ik nu eens even kijken of ik eh, ook nog iets eh, van een geluid op eh, de speelplaats kan krijgen. Hoor ik iets? Nee, dat hoor ik niet. Misschien nu een beetje. Ja, ja, ja. Nou, nu hoor ik wel wat. want ze zitten er al klaar voor, de, mannen van, van Canvas Blanco. Joshua en Arjan zijn eh, vandaag eh, bij ons eh, te gast. En ze gaan natuurlijk een aantal nummers spelen van Exilio. Ehm, ik weet niet met welke we gaan beginnen, mannen. Ehm, I Made It Up. Ah, met I Made It Up. Een van de singles die vooruit gestuurd is van dat album. so I could throw my sack of sorrow. And I threw myself as well, boy, I threw myself indeed. And woke up on some mountain top to a sight, yes, a little too familiar. Oh, on some mountain top. So I made up something. I made up an eco egg so I could fall asleep for ages. And then I fell asleep. Oh boy, I fell asleep. And what? made weet zit er nog een, eh, een klein akkoordje erachter. En dan eh, is, het, eh, dus, is het een beetje te vroeg te klappen natuurlijk. I Made It Up, een, een hele andere uitvoering zoals we hem kennen van Exilio. En dan staat er natuurlijk nog een tweede nummer ons te wachten. Ook van dat album uh, Joshua, of niet? eentje van het eerste album. Eén van het eerste album? Ja, we wisselen het een beetje Beneath the Surface heet die, geloof ik, toch? Rising. Rising. Het zit wel in thema. Ja, oh, maar, Ik, maar ik weet dat jullie ook nog een album Beneath the Surface toch eh, hebben gemaakt. Of eh, zijn jullie dat... Eh, nee, het eerste album was Call Lucky, Fat or Skinny. Dat was hem. Beneath... Lange titel. Ja. Beneath the Surface. Ik denk dat ik een andere albumtitel door, door, door elkaar had. Wat, even nog dat, dat tweede album, want ik... Wat zei je ook alweer, het tweede album? Het eerste album, uh, Lucky, Fat or Skinny. Dat was hem, ja, precies. Ja, dat, eh, dat, dat is inderdaad eh, volgens mij het album wat in 2015 is uitgebracht. Dat is ook het eerste album wat jullie toch hebben uitgebracht. Klopt, ja. Dus, dat is, dus we zitten alweer, we zitten alweer een behoorlijk eind in... ja, want dit is het tweede album. Ja, ja, we nemen wel de tijd. Maar het is ook al een doorgaans een normale tijdsvak voor, om een denk ik, een eh, album te maken. Drie jaar, vier jaar soms. Oké. Ja. Goed, eh, het eh, tweede nummer is dus van dat album. Rising. Rising, alright. gotta go back to the start. To catch the very first beatings of the heart. Mm -hmm. I try to find the origin of sea. beautiful flowers and ugly weeds. Who's been sowing? Who was not? precious seed. The earth groans, together we bleed. It came to me in my sleep. There's a God. now or make it stop. No one can keep it out or make it stop. It is, it is rising, rising up. Despite the half truths and plain lies spoken, it came to me in my sleep. There's a garden and I am beloved. dat waren ze even voor eh, dit moment. Eh, dit eh, waar ik mee in de war was, Beneath the Surface, is van een andere Utrechtse band. Maar dat is een snoeiharde band. Fruit of the Original Sin. Die komen, ja, dat is een. is een maar waarom ben ik op een gegeven moment met Beneath the Surface in de war met, met Canvas Blanco? dat heeft ook te maken dat ze dus een akoestische uitvoering hebben gemaakt. Ja, dan is, een, is er soms Utrecht twee bands door elkaar halen. En dan denk je dat de een een album is, maar maar het is eh, toch echt het album eh, wat eh, Joshua net al zei. Het eerste, het eerste echte Canvas Blanke album. Dat heet Call Me Lucky Fat or Skinny. Call Me Lucky Fat or Skinny. En 2015. En dan hebben ze nog een... in 2013 ook nog iets gemaakt. A Premature Birth in 2013 is dat eh, geweest. Dat is, eh, dat is het andere werkje wat ze nog hebben gemaakt. Nu weer tijd eh, voor muziek hier uit de toverdoos. Benjamin Vrouw, hij komt op... 20 juni hier bij ons langs. En dit is het werkje wat hij heeft achtergelaten. what I am, so I reason again. Trying to re understand subject, object, I inspect. Hierarchies they try to protect. If the subject of my study is the object, shit gets muddy long as people project themselves into objects. So I object to this whole structure. Haven't found God yet, but it's his or her image I'm trying to reflect. I'm right to the left. With the insight, I might readdress. All I know is that I need light for the darkness. That I only live life if I die death. And I know that it might be hard to digest. I'm in my zone, in the rhizome. I respect multiplicities can be incorrect, and we are all free Everybody to connect. I know just trying to get by. Everybody place Take a long look and then tell me my race. Tell me my place. Tell me I'm this or I'm that. Tell me I'm white or I'm black. Tell me I'm Jewish, but I don't get confused with all of that talk. Cause I know that's bullshit. My skin is white, but my fro is tight. I'm not Jewish, black or white, cause that's stupid. I don't wanna reproduce it. I just wanna do this. Give you this music. When you ask somebody what their race is, realize that's racist. Realize that there are no races. That's just some idea we were raised with to distract us from the right races we facing. Trying to get away, so we racing the high. Trying to be fly but I ain't picking no side. Say I'm replacing my race with a vibe, taking my life for a ride. I don't need pride, no. But I take a lot of self love on the side. Everybody I know just trying to get by. Everybody I know just trying to get by. Everybody get your money and your mind right. Everybody get your money and your mind right got a story to tell. Started way back when I wasn't able to tell. A little but I didn't know, I didn't believe in himself. Started seeing himself based on the truth of the other. Defending my own with a stutter. Looking for a reason for breathing. Escaping the gaze that was shaping my being. Hoping and wishing to one day wake up without all of the fucks. I ain't got no fucks to give. I really need my fucks to live. The rest of my story. Everybody get your money. clouds hang low, and they had your way to chill your bones in a bitter haze. Wild gusts of cold are on the chase for things you've lost along the way. They're only thoughts, but they have such weight you safe from harm till it goes away. When cities, murkiness where ships once sailed to an unknown place, the promised land where you embraced the one that left, but you'd have stayed. You found the words you couldn't say, will keep you safe. away Ruud Haveling met Ghost Wind. Eh, een nummer wat eh, ooit ook nog in eh, de Cloud Machine periode nog is opgenomen. Maar nu heeft Ruud Haveling er een eigen nummer van gemaakt. Op de EP The Wind Just Blew The Day Away. Daarvoor So Over Fake Friends van Wendy Moore. En daarvoor Benjamin Fro. Dus we hebben nog 14 minuten. Nou, dat moet volgens mij nog 13 minuten inmiddels nog om twee nummers te laten horen voor 9 uur. Dus is het weer de beurt aan Canvas Blanco. En is het woord aan Jozua. Welke gaan we horen? Welke twee? Uh, een van eh, onze singles, nieuwe singles, Kiddo's Guides. Ah, oké. Take a spin, directed for the better. Turn the pages from within. Read from right to left with your glasses upside down. Let your mind do some free running, your heart will fall around. Take some holy mud and stuff it in your ears to block the siren song to save you many tears. With ram root and twig, carve yourself a stick. This is your chance of valor to battle every fear. Kiddo, are you ready to cross some lines in a soul war? Unnatural habitat. Kiddo, while you walk for that. Take fiddle skinny, swing it high and low. Make sure you hold on tight, and in time to let it go. Find yourself a buddy, be someone's buddy too. Have fun with the running. Stay true. Cato, are you ready to cross some lines in someone natural, a natural habitat? natural, a natural habitat. Kitawaya wa for that. Kitawaya wa for that. Kitawaya wa. inderdaad. Eh, het eh, nummer eh, ken ik onder Exilio, onder A Kiddo's Guide. Dat was hem toch, neem ik aan. Inderdaad, dat was hem. nu ben ik weer razend nieuwsgierig of er nog een nummer van dat album gaat komen. Of dat jullie weer teruggrijpen op Call Me Fat Lucky or Skinny. Dus het is weer de keuze aan jullie, Joshua. We grijpen weer even terug naar het vorige album. <laughs> daar zijn we. dan uh, ga ik eh, eens even meekijken. Welke gaat het worden? City of Catherine. Ah, watch her stripping, I watch her grow cold. Cracks run through skin, and much deeper I'm told, much deeper I'm told. My inside revolt, revolt. God wove a garment for her, most colorful dress for her, most colorful dress for her. called a full dress. city is stripping, the city is cold. common for her, a most colorful dress for her. tot eh, dit moment. Uh, Canvas Blanco, we sluiten er nog met één af. En dat is eh, deze van Koen Alvarez.